moet met het NWS Journaal. Er is nog geen ProRail wil camera's inzetten om mensen te betrappen en beboeten als ze een gesloten spoorwegovergang oversteken. Volgens het AD beginnen de spoorbeheerder en het Openbaar Ministerie mogelijk nog deze zomer met een proef. Omdat er op sommige trajecten meer treinen gaan rijden, is ProRail bang dat er ook meer weggebruikers proberen op het laatste moment onder de spoorbomen door te glippen. Treinreizigers rond Arnhem en Nijmegen moeten in deze ochtendspits rekening houden met uitvallende treinen door acties van FNV Spoor. De vakbond heeft leden opgeroepen tot vanochtend 11 uur het werk neer te leggen. Eerder waren er op de stations van Den Haag en Zwolle ook stakingen. Toen vielen de gevolgen mee. De FNV voert onder meer actie voor een tweede conducteur op dubbeldekkers. Europeanen in Groot-Brittannië krijgen wat premier May betreft alleen de garantie dat ze daar mogen blijven als ze er op het moment van de brexit langer dan vijf jaar wonen. May deed dit eerste voorstel in de brexit-onderhandelingen op de Europese top in Brussel. Premier Rutte wil niet inhoudelijk reageren op het voorstel. De Duitse bondskanselier Merkel noemt het een goede start. In het Brabantse natuurgebied Peel en op de Schelling zijn natuurbranden uitgebroken. In Peel stond halverwege de nacht een gebied van 250 bij 50 meter in brand. De brandweer probeert met groot materieel uitbreiding te voorkomen. Op de Schelling brak aan het einde van de avond een duimbrand uit. Die was in de loop van de nacht onder controle. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af.